uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie spoort daders van plofkraken steeds vaker op aan de hand van inktresten. Cassettes in geldautomaten zijn voorzien van unieke veiligheidsinkt... die bankbiljetten onbruikbaar maakt en ook sporen nalaat op de daders. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft nu een databank met inktsporen... zodat kan worden bewezen bij welke plofkraak een verdachte betrokken is geweest. Er is nog geen akkoord bereikt over de onderwijsbezuinigingen. De coalitie onderhandelt met vijf oppositiepartijen die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Die willen af van onder meer de langstudeerboete en de bezuinigingen op de lerarensalarissen. Ambtenaren rekenen nu alternatieven door. Volgende week wordt er verder gepraat. De Israëlische premier Netanyahu zin speelt nu al op een einde aan het staakt het vuren met Hezbollah, dat woensdag van kracht werd. Hij heeft het Israëlische leger opdracht gegeven om zich voor te bereiden op een intensieve oorlog voor het geval Hezbollah de strijd weer oppakt. Er worden nu al over een weer schendingen van het bestand gemeld. Het ongeluk met een Nieuw-Zeelands marineschip vorige maand kwam doordat de bemanning niet doorhad dat de automatische piloot nog aanstond, concluderen militaire onderzoekers. Daardoor lukte het niet van koers te veranderen, waardoor het schip bij Samoa op een rif voer, in brand vloog en zonk. Alle 45 opvarenden konden worden gered. Ajax heeft in de Europa League zijn eerste nederlaag geleden. Real Sociedad was in Spanje met 2-0 te sterk. FC Twente verloor in eigen huis met 1-0 van het Belgische Union Sint-Gilles. En eerder op de avond speelde AZ thuis 1-1 gelijk tegen Galatasaray. Het weer. Hier en daar is het mistig, minimaal rond het vriespunt. De dag begint grijs, maar later breekt de zon geregeld door.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 Er is nog geen akkoord bereikt over de onderwijsbezuinigingen. Ambtenaren rekenen nu alternatieven door... waarmee de coalitie mogelijk steun kan krijgen van oppositiepartijen... die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om zich voor te bereiden op een intensieve oorlog tegen Hezbollah voor het geval het staakt het vuren geen stand houdt. Er worden nu al over en weer schendingen gemeld. Ajax heeft in de Europa League zijn eerste nederlaag geleden. Real Sociedad was in Spanje met 2-0 te sterk. AZ speelde thuis 1-1 gelijk tegen Galatasaray. En Twente verloor in eigen huis met 1-0 van het Belgische Union Sint-Gilles.